De man belde aan bij de D66-leider en schreeuwde complotleuzen. Hij liet zichzelf filmen en zond het uit via een livestream op social media. ik zie ze voor de voordeur staan. Mevrouw, kunt u even komen? Ik bedreig niemand. De man, die geen onbekende van de politie is, is dus opgepakt. Hij zou vorige maand ook al zijn aangehouden bij het huis van demissionair minister Hugo de Jonge. Tennisser Novo Djokovic mag Australië niet in. En daardoor is het onzeker of hij over twee weken mee kan doen aan de Australian Open. Djokovic dacht dat hij Australië kon binnenkomen met een medische vrijstelling... voor mensen die niet tegen corona zijn gevaccineerd. Maar volgens Australische autoriteiten heeft Djokovic niet het goede visum... en komt hij het land niet in. Ajax heeft zijn, berg, zijn trainingskamp in Portugal afgebroken... na meerdere positieve coronatests binnen de selectie. De Amsterdammers gaan zo snel mogelijk terug naar Nederland. Ajax was sinds maandag in de Algarve en zou de hele week blijven. Eerder moesten PSV en Feyenoord na meerdere coronagevallen... al een streep door hun trainingskampen zetten. En volgens waterbedrijf Vitens is de drinkwatervoorziening in Overijssel in groot gevaar. Door de droge en hete zomers is de vraag naar drinkwater explosief gestegen. En daarom moeten meer plekken komen waar drinkwater gewonnen kan worden, zegt deze verslaggever van RTV Oost. Vitens is op zoek al een tijd eh, naar extra waterwinlocaties. En daarbij lopen ze tegen allerlei problemen op. Er zijn, er eh, spelen allerlei andere belangen. Denk aan Natura 2000 gebieden, beschermde natuurgebieden. Waarbij eigenlijk het drinkwater eh, toch soms het onderspit delft. Vitens heeft de provincie Overijssel gevraagd om snel maatregelen te nemen. Het weer is overal droog. Het koelt vannacht af naar rond het vriespunt. Het kan lokaal glad worden. Morgen is het op de meeste plaatsen droog en af en toe schijnt de zon.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 Zandvoort en omstreken. Come una canzone, non del sangue ma del rosso, acqua e sale, non le lacrime assaggiai. Arsure come di battaglia, di comparse fuoco e paglia, e di cuori son cavalli discorsi noi. Amarsi è come andare in fuga e cosa ho fatto, cosa ho detto mai. ma sola, pioggia atroce meglio è che non ci sia. Amarsi è come arrampicarsi su uno schermo di illusione e poi credere quella della realtà. Ale Fuci, ragazza mia, il naso lungo, il gusto della dark naar Fred Heij met The Sea of Love.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 I feel your every breath As you gently whisper in my ear get out of here Put on your dress and leave my door I that look in your eyes Just say goodbye and say no more You belong to him now Guess you have made your choice And you're not supposed to be here supposed to hold you like a thousand times before. No, I'm not supposed to love you anymore. Fix up your hair, dry your eyes, and just walk away deep in my heart, you know I would love to see you stay. I will always love you for the rest of my life, but you're not supposed to be here tot 12.